Aanleiding zijn de uitspraken die de twee gisteren deden in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Koppenjan zei onder meer, wij vinden dat wij Wilders moeten ontmaskeren. Volgens Haagse bronnen is PVV-leider Wilders woedend en heeft hij uitleg geëist van Verhagen. CDA-fractievoorzitter is zeer ontstemd over de uitspraken van de twee... en eist dat ze de komende week geen kritische geluiden meer over de samenwerking met de PVV laten horen. De afgelopen vijf jaar hebben Nederlandse gemeenten zeker 300 miljoen euro in betaald voetbalclubs gestoken. Dat stellen de sportwethouders van 23 gemeenten. De gemeenten willen in de toekomst samen optreden in hun overleg met de KNVB en andere partijen. Drie wethouders denken dat in de komende jaren een faillissement dreigt voor de betaald voetbalclub in hun gemeente, blijkt uit een enquête van de NOS. Amerika heeft het afgelopen jaar een record aantal illegale immigranten het land uitgezet. Bijna 400.000. De helft van de uitgezette immigranten had een strafblad, zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Napolitano. Er wonen naar schatting miljoenen illegalen in de Verenigde Staten. De Orde van Medisch Specialisten wil dat specialisten allemaal hetzelfde gaan verdienen. Nu zijn in ziekenhuizen verschillende maatschappen actief en daardoor is er een groot verschil in inkomen tussen de verschillende specialisten. De orde wil nu alle specialisten onderbrengen in één coöperatie. 80% van de verdiensten worden verdeeld over de specialisten die dan hetzelfde basissalaris krijgen. De 20% die overblijft is bedoeld om topspecialisten extra te belonen. Het eiland Hainan in het zuidoosten van China is getroffen door zware overstromingen. 100.000 mensen zijn geëvacueerd. Een even groot aantal zit vast in de stad Wanning. Het eiland wordt al dagen geteisterd door hevige regenval. Onder meer de stad Haikou staat blank. Wegen zijn onbegaanbaar en duizenden hectare gewassen zijn verwoest. Het weer, vannacht kan mist ontstaan, minima rond de 8 graden.